Zes uur. Jobboot met het NOS Journaal. Afghaanse afkomst heeft in een gayclub in Orlando in Florida 50 mensen doodgeschoten. 53 gewonden liggen in het ziekenhuis. Over een motief is nog niets bekend. Vaststaat dat hij alleen was en een geoefend schutter. De man heeft ongeveer drie uur een aantal mensen gegijzeld gehouden in de club. Toen bestormde de politie de bar en schoot de dader dood. Het is nog onduidelijk wanneer hij zijn slachtoffers heeft vermoord. Onderzocht wordt of de man banden onderhield met radicale moslims... en of hij bij de voorbereiding van de schietpartij is geholpen. De doodgeschoten bezoekers liggen nog in de nachtclub. De UEFA dreigt Engeland en Rusland uit te sluiten van verdere deelname aan het EK... als hun supporters zich nog een keer misdragen. In de aanloop naar de EK-wedstrijd werd Marseille dagenlang geteisterd door voetbalrellen... tussen hooligans uit Rusland en Engeland. De tuchtcommissie van de UEFA heeft verder een strafonderzoek ingesteld naar de Russische voetbalbond. Fans uit dat land staken gisteren ook vuurwerk af in het stadion en maakten zich schuldig aan racistisch gedrag. Het concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion in Eindhoven is vanwege dreigend onweer tijdelijk stilgelegd. De 10.000 mensen die op het veld stonden worden naar de tribunes gedirigeerd, meldt de organisatie. Guus Meeuwis hoopt zijn concert later vanavond voor te zetten. Cabaretier Jochem Meijer en Tosca Mente hebben volgens de Nederlandse kinderboekenjury de beste kinderboeken geschreven in 2015. Meijer kreeg de prijs voor De Gorgels, zijn debuut als kinderboekenschrijver in de categorie 6 tot en met 9 jaar. Tosca Mente won in de categorie 10 tot en met 12 jaar. Zij kreeg de prijs voor haar boek Dummy de Mummy en de drums van Masuba. Bijna 25.000 kinderen stemden dit jaar op hun favoriete boek. En dan het EK, voetbal. Op de EK in Frankrijk heeft Kroatië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen. Turkije werd met 1-0 verslagen. En dan het weer van tijd tot tijd buien, maar ook geregeld droog met wat zon. Vanavond vanuit het westen opnieuw buien, ook morgen bewolkt en af en toe buien mogelijk met onweer. Aan de temperatuur verandert weinig.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se inmale dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.